maar dat gebruikers niet strafbaar zijn. Lachgas geeft een korte roes, maar kan bij overmatig gebruik leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen. In enkele gevallen hebben lachgasgebruikers een dwarslesie opgelopen. Russische sporters mogen vier jaar lang niet meedoen aan WK's en de Olympische Spelen. Het Wereldantidopingbureau WADA schorst Rusland... vanwege het knoeien met gegevens uit dopinglaboratoria in Moskou. Alleen Russische sporters die kunnen bewijzen dat ze schoon zijn... mogen onder neutrale vlag meedoen aan toernooien. Hulpdiensten in Nieuw-Zeeland denken dat er geen overlevenden zijn... op het onbewoonde eiland waar een vulkaan is uitgebarsten. Zeker vijf mensen kwamen om het leven en twintig raakten gewond... De hulpdiensten vlogen daarna met helikopters en vliegtuigen over het eiland... en zeggen nu dat er geen tekens van leven zijn gezien. Het aantal doden zal naar verwachting dus verder stijgen. Rijkswaterstaat heeft dit jaar veel meer boetes uitgeschreven... voor het negeren van een rood kruis. Het waren er 3000. Dat is een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Met de boetes van de politie erbij opgeteld... komt het aantal boetes dit jaar boven de 10.000... Rijkswaterstaat denkt dat de stijging onder meer komt... doordat meer weginspecteurs bekeuringen mogen uitdelen. Deze week begint de organisatie een campagne... om bestuurders te wijzen op het gevaar van het negeren van een rood kruis. Het weer, vooral aan zee, kan het hard of stormachtig waaien. Verspreid over het land vallen ook buien, soms pittig, met onweer en windstoten. Later vanmiddag wordt het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt vanmiddag zo'n 8 graden.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 be a billionaire uh-huh. so fucking bad. <laughs> These words are my own. Uh, yeah, uh. Threw some chords together. The combination D E F is who I am, is what I uh. do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention That is not coming easily. wenst jullie allemaal fijne dagen.